Twee uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De militaire inlichtingendienst MIVD heeft een cyberaanval... van de Russische geheime dienst op de OPCW... de organisatie tegen de verspreiding van chemische wapens voorkomen. De Russen probeerden op 13 april het wifi-netwerk van de OPCW... dat in Den Haag is gevestigd, te hacken. Vier betrokken Russische inlichtingenofficieren zijn dezelfde dag nog het land uitgezet. De laptop van een van die Russische officieren maakte ook contact met onder meer Maleisië. Rusland probeerde mogelijk inzicht te krijgen in het internationale onderzoek naar de ramp met de MH17. Het FBI-onderzoek naar de Amerikaanse kandidaatrechter Kavanaugh... en zijn vermeende seksuele wangedrag is klaar en naar het Witte Huis gestuurd. Ook de Senaat, die de benoeming moet goedkeuren, heeft het rapport ontvangen. De senatoren krijgen nu elk een uur de tijd om het door te lezen. President Trump gaf opdracht tot het onderzoek. Volgens het Witte Huis staat er niks in het rapport dat het Kavanaugh onmogelijk maakt om de post van opperrechter te bekleden. Morgen wordt besloten of het debat over de kandidaatrechter wordt afgerond. Als dat gebeurt kan er op zijn vroegst op zaterdag over zijn benoeming worden gestemd. De politie heeft in de periode mei tot en met augustus minder verkeersboetes uitgedeeld. Het ministerie van Justitie en Veiligheid denkt dat de daling van bijna 200.000 boetes te maken heeft met de CAO-acties van de politiebonden. Er was onder meer een oproep om minder verkeersovertredingen te registreren. Vorige maand is er een akkoord bereikt voor de nieuwe politie-CAO. Elke nieuwe hond in Nederland moet vanaf 2020 een paspoort hebben. Daarmee is duidelijk waar de hond vandaan komt en welke inentingen het dier heeft gehad. Het verplichte paspoort kan alleen door een dierenarts worden afgegeven. Minister Schouten wil zo het welzijn van honden verbeteren... en voorkomen dat handelaren een dier uit het buitenland verkopen als een Nederlandse hond. Het weer nog veel bewolking, hier en daar ook nog wat regen.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 En als je op internet wil kijken en luisteren, tik je even in zfm-live. Alhoewel, kijken wordt een beetje een probleem, want eh, vanmorgen had ik in ieder geval wel geluid, maar geen beeld. Maar we gaan sowieso muziek draaien. Mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen met Kim Wilde en daarna Janet Jackson. Veel plezier. Janet Jackson met eh, Rhythm Nation van het album Rhythm Nation 1814, uitgebracht in september 1989. En daarvoor hoorden we Kim Wilde met haar debuutsingle Kids in America uit 1981, geschreven door vader Marty Wilde, zelf ook eh, hitmaker, en haar broer Rick. Dat was haar dus eh, haar debuutsingle. Toen ehm, Kim en Janet die hits hadden, toen had Andy Williams had er al een heleboel achter zijn naam. In 1957 bijvoorbeeld had hij al de nummer 1 en toen waren Kim Wilde en Janet Jackson nog niet eens geboren. Nummer 1 had hij in 1957 met Butterfly. You tell me you love me, you say you'll be true. Then you fly around with somebody new. But I'm crazy about you, you butterfly. mean. You're making me cry. I've made up my mind to tell you goodbye, but I'm no good without you. You butterfly. I knew from the first time I kissed you that you were the troubling kind. Cause the honey drips from your sweet lips when tasting, I'm out of my mind love you so much. I know what I'll do. I'm clipping your wings. You're flying us through. and I'm out of my mind. Ooh, I love you so much. I know what I'll do. I'm clipping your wings. You're flying us through, cause I'm crazy about you. niet alleen nummer 1 in Amerika, maar ook nummer 1 in Engeland. Andy Williams en Butterfly uit 1957. En dan gaan we naar de Engelse top 40 van 50 jaar geleden. 4 oktober 1968. Drie nieuwe binnenkomers en allemaal grote hits geworden. Eh, binnen op 34 vinden we The Marbles en Only One Woman. 34 The Marbles and Only One Woman geschreven voor de Marbles door de Bee Gees. Een plaatje hoger vinden we The Hollies en Listen to Me. Listen to me, I sing a song to change your mind Have you ever wondered why when everything goes wrong Nobody stops to lend a hand. Nobody seems to care. And she looks you in the eye. And suddenly you're strong. And very soon you realize that you don't care about forgotten that you care about Does it hurt to realize you've been acting very strange, refusing to take the love she gives, pretending you don't care? Did it take you by surprise to discover how you changed, how you forgot to remember? Listen to Me. En die stonden op nummer 33. We hadden drie nieuwe binnenkomers, we hebben er twee gehad. Dus de volgende is de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is Persoldo. De klapper van de week. En dat is Cliff Richard deze keer met Marianne, nieuw op 28. Marianne must I live for only yesterday? Now you're gone away, Marianne. Marianne, all I have is just the memory has come back again, Marianne. Must I wait until eternity? Please come back to Please come back again, Maria. Must I wait until eternity? Please come back to me, Maria. Please come back to me, Maria. Wade in the Water uit 1966 van die Ramsey Lewis Trio. Ehm, wij kennen allemaal natuurlijk Boney M en heel veel van hun hits. Uh, zo hadden ze ook een hit met Rivers of Babylon. Maar dat was al een plaat die eh, in de jaren 70 werd opgenomen door de Melodians. Die hebben hem namelijk zelf geschreven. Zo klonk hij. rivers of Babylon. Geschreven schreven ook een heel klein hitje voor eh, The Melodians met The Rivers of Babylon. Maar wij vinden natuurlijk de uitvoering van Boney M. meer op zijn plek, zeg maar. En die gaan we dan ook even draaien voor je. Hier is eh, Boney M. Rivers of Babylon. of Babylon. En misschien draaien we ooit nog wel eens de uitvoering van de originele hitmaker zelf. Althans de componisten van het nummer, The Melodians. Eh, we zijn toe aan de tip van Willem. En daar waren we vorige week waren we er binnen vijf minuten uit. Hij was hier nog vanwege de twee uur durende... bijzondere Nederlandstalige uitzending van Matchbox. En eh, we waren nog niet eens hier de camera uit, zeg maar, de studio. Of eh, we waren het alleen eens over de tip van deze week. Die komt uit, oorspronkelijk uit 1968 van de LP Undead van 10 Years After. Maar de uitvoering die de hele wereld kent komt van Woodstock uit 1969. Hier is 10 Years After, de tip van Willem, Going Home by Helicopter. The thing Going Home by Helicopter. was drinking all I know. I'm gonna have more fun. Woo! Oh, babe, I love that way you walk. Yeah. One more money, Too far to show. Need to get rid of that go, cat, dog. don't. Step on my blue suede shoe. Back into the family on my blue suede shoe. Back that up. fried. Wish you'd ride my bed that night. I got home and mean as she be. Knock down my fancy double being a me. Yeah, coming on a baby, whole lot of shaking going on. Coming on a baby, whole lot of shaking going on. We're thinking, whole lot of shaking going on. Man, shake it, baby, shake. Well, shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. shake, baby, shake. Well, love and be my love when walk to me go. How, how, ooh yeah, whoa yeah. Ooh, babe, I love that way you walk. How, how, how, how, how, how, how. i Oh, shoot you right now. Knock you off your feet. Whoa, baby, I got a crazy yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah, yeah. God, God knows I do. I love you, baby. like God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp, do the stomp. Oh yeah, oh yeah oh, baby. Oh, baby, baby, baby. Yeah, yeah. Ouais, tout bien, bim, bam, bim, là, mon montant. Yeah, yeah, tout là, oh, I'm going home, I'm going home. Oh, I did my bim, I did my one more time. Yeah, yeah, I'm going home see my baby. I go home, see my baby, baby. Ooh, baby, I play the blues for you. Baby! Well, come on, baby, I feel so good to you. Well, rock on. Yeah, I love you, baby. You the red dress on. I love you, baby. Huh? You the red dress on. Baby, I love you so. Oh, yeah. <laughs> Yeah. Ooh again. Love me, feel that love i want more time. I'm going home. I'm going home. I'm going home. Get home. Get home, baby. Look out, babe, I'm coming to get you one more time. Oh! Eh, Woodstock uit 1969. Ehm, dat is een fantastisch, fenomenale uitvoering. En die draai je niet elke week natuurlijk. Negen minuten lang, maar we hebben ervan genoten. Hier is Roy Orbison. crowd, and won't be home tonight. Drunk out, we'll go to the rock house. weer zo'n heerlijk jaren 50 nummer. 1958 was dit Roy Orbison en Rock House. En dan gaan we nu luisteren naar een top 100 hit uit het jaar 1965. Hier zijn Sam Sham en zijn Pharaohs en Woolly Bully. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. good bullet, bullet, bullet, bullet, bullet. Watch it now, watch it, watch it. keuken excess en eh, Never Tear Us Apart, een Australische groep. En eh, met zanger Michael Hutchins. En het nummer eh, dat kwam uit het jaar 1988 en het stond op de LP Kick. Hier is Marvin Gaye. Joe Stafford uit 1951 met Shrimp Boats. Dat was de, de oudste plaat van dit programma.